is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VN-raad heeft zijn diepe verontrusting uitgesproken over het opgeleide geweld tussen Soudaan en Zuid-Soedan. Begin deze week braken gevechten uit in het olierijke grensgebied. De twee Afrikaanse landen zijn het niet eens over het exacte verloop van de grens. Soedanese gevechtsvliegtuigen hebben twee dagen achtereen bombardementen uitgevoerd op Zuid-Soedan. De Veiligheidsraad roept de landen op de strijd te staken omdat die dreigen uit te lopen op een nieuwe oorlog. Zuid-Soedan werd in juli vorig jaar onafhankelijk na een strijd van tientallen jaren waarbij naar schatting 2 miljoen doden vielen. Het West-Afrikaanse overlegorgaan ECOWAS stuurt een delegatie van vijf staatshoofden naar Mali. De organisatie wil dat de militairen die vorige week een staatsgreep pleegden de macht onmiddellijk weer afstaan. De militairen zetten donderdag president Touré af uit onvrede over zijn aanpak van de opstandelingen in het noorden van Mali. De groep werd direct veroordeeld door andere landen. Zo schortte de EU de ontwikkelingshulp op en weigert de VS nog langer militaire hulp te verlenen. Op een conferentie in Ivoorkust de afgelopen avond schorste ECOWAS Mali al als lid. Het is onduidelijk hoe het met de afgezette president Touré is. Passagiers en bemanningsleden hebben op een vlucht van New York naar Las Vegas hun eigen piloot overmeesterd. De man was op grote hoogte door nog onbekende oorzaak op tilt geslagen. Volgens passagiers deed de gezagvoerder opeens knettergek. Hij was door zijn collega's uit de cockpit gezet en wilde weer naar binnen. Hij bonste op de deur en schreeuwde dingen over terrorisme en dat iedereen eraan zou gaan. Ongeveer acht passagiers en bemanningsleden wisten hem hardhandig tot bedaren te brengen. Een andere piloot die toevallig als passagiers aan boord was zette toe toestel veilig aan de grond in Amarillo in Texas.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 controlling me, more moaning me. Oh, it's uh, oh, oh. we shaking yeah. Your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me, more moaning me. Oh, baby, I like when you shake it, that freaky face when you make it.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 yeah. Your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me, me. Oh, me, Your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me. Yeah, break it down. I don't need no business busy.